uur. Dijkers met het NOS Journaal. Luis Rubiales stopt als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. In een interview met de bekende Britse journalist Piers Morgan zegt Rubiales dat hij na gesprekken met familie en vrienden heeft besloten dat hij niet verder kan met zijn werk. Omdat zijn gedrag ook effect heeft op anderen. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale vol op de mond kuste. Hermoso deed deze week aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Daarna besloot door hem de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Een Spaans zoek- en reddingsteam met zo'n 60 mensen en vier speurhonden is in Marokko aangekomen. Ze gaan op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Marrakesh slachtoffers van de aardbeving helpen. Ook veel andere landen bieden hulp aan. In Nederland staat het Urban Search and Rescue Team klaar. Maar het team wacht nog op een officieel verzoek uit Marokko om te komen. Ook Frankrijk wacht daar nog op. De Franse autoriteiten hebben laten weten dat er onder de ruim 2100 slachtoffers van de aardbeving... in ieder geval vier de Franse nationaliteit hebben. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers af naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Het advies geldt specifiek voor berggemeenschappen als Asni, waar bijna alles is verwoest. De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen, zegt het ministerie. Het Nederlands elftal heeft met 2-1 gewonnen van Ierland. Daarmee heeft Oranje een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte het kwalificatieduel in Dublin zwak en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. In de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst de winnende. Nederland staat nu tweede in de pool daardoor, achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan uiteindelijk naar het EK volgend jaar. Het weer koelt langzaam af naar een graad of 19.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 Ik ben verslaafd. Je right back where I started again. I'm trying to forget you. my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move father to come find me like he said.